Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat homoseksuelen bloeddonor moeten kunnen zijn. De meerderheid steunt een motie van D66 daarover. Homo's mogen nu geen bloed geven. Volgens de Kamer mag een homoseksuele man niet worden uitgesloten... alleen maar omdat hij seksueel contact heeft met een andere man. De Kamer vindt dat seksueel risicogedrag het criterium moet zijn om iemand te weigeren. De meerderheid wil dat het kabinet met bloedbank Sankwin gaat praten... over het aanpassen van de regels. Behalve de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden ook de VVD voor de motie. Als de bezuinigingen op defensie doorgaan, heeft Nederland te weinig F-16 gevechtsvliegtuigen en piloten om aan militaire ambities te voldoen. Dat constateert de Algemene Rekenkamer. Naast de permanente bewaking van het Nederlandse luchtruim met F-16's wil Defensie ook jaarlijks een bijdrage leveren aan een internationale operatie. Volgens de Rekenkamer kan dat niet, omdat door het trainen van piloten al te veel vlieguren worden gebruikt. De Belastingdienst hoeft de identiteit van een tipgever die gegevens van honderden zwartspaarders verstrekte toch niet openbaar te maken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat was aangespannen door vier mensen die verdacht worden van zwartsparen. De tipgever verstrekte gegevens van mensen die in Luxemburg een geheime rekening hadden. Die kregen daarop een naheffing. De rechter vindt dat de Belastingdienst niet verplicht is te onthullen wie de tipgever is. Het nieuwe filmmuseum in Amsterdam gaat donderdag voor het publiek open. Het nieuwe onderkomen van het AI Film Instituut Nederland ligt aan het ei tegenover het Centraal Station. Het futuristische gebouw dat de naam De Witte Schelp kreeg is volgens de directeur van AI een ode aan de film. De officiële opening van het nieuwe filmmuseum is morgen door koningin Beatrix. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen bewolkt met van tijd tot tijd regen. minimaal vannacht rond 4 graden. Morgen overwegend bewolkt en op veel plaatsen regen. Het wordt 8 tot 13 graden. En de dagen daarna overwegend droog en rond 11 graden.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 Hey, nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh? Made up of? Oh. I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Reuben, you cunt. he gunned you When your goon sprayed up, bet this bitch won't get him Bet you, you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? What you do, eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?